Goedenavond, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Roosendaal is klaar met alle vuurwerkoverlast. Vier weken zitten tot begin december op slot. Je mag er alleen naar binnen als je er woont of werkt. Het ging daar de afgelopen dagen behoorlijk los. Jongeren staken dingen in de fik en gooiden met zwaar vuurwerk. Gisteren werd de brandweer zelfs bekogeld met molotovcocktails. Deze bewoonster trekt het niet meer. Het is zo onrustig. Wij worden er gewoon niet goed van, echt waar niet. Ik word er zelf nu nog emotioneel van wat wij hier meemaken. Het is lijkt wel oorlog. Die onrust, je durft zelfs gewoon de straat niet meer op. Je bent blij als je s morgens beneden komt dat je auto nog heel is. Volgens Omroep Brabant komen veel van de onruststokers niet uit Rozendaal zelf. Er zijn in totaal zes jongeren aangehouden. En voetbalfans over heel de wereld zijn in rouw door de dood van voetballegende Diego Maradona. In het Italiaanse Napels zijn honderden voetballiefhebbers bij elkaar gekomen. Maradona was in Napels heel erg geliefd... omdat hij de voetbalclub daar voor het eerst in de geschiedenis landskampioen maakte. En een hoop medewerkers van ING zijn voorlopig nog niet van de Zoom-meetings af. Want ook na de coronacrisis moet veel van het personeel thuis blijven werken. De bank verwacht dat medewerkers de helft van de tijd thuis hun laptopje kunnen openklappen. En inwoners van Scheveningen en Duindorp moeten dit jaar iets anders verzinnen met oud en nieuw. Meestal zijn er dan grote vreugdevuren op het strand, maar dit jaar mag dat niet vanwege corona. De burgemeester van Den Haag zei gisteren dat hij bang is dat het te druk zou worden. Balen, maar de meeste mensen snappen het wel. Dat is toch wel iets, traditie hier, het is heel jammer als het niet doorgaat. Jammer, maar wel begrijpelijk. Het is wel een traditie, maar ja, het is toch... Eh, veiligheid verandering, anderen. Ook natuurlijk eh, respect voor anderen vanwege die corona. Nou, maar of het dan een rustige jaarwisseling zonder incidentjes wordt, die kans is klein. Als je het gaat verbieden, dan eh, gaan ze hier en daar toch wel vuurtjes stoken. Ik denk dat je dat niet tegenhoudt. Vroeger was het gewoon leuk gezellig. Nu krijg je alleen maar meer rottigheid. Waarom? En het weer nog vanavond steeds meer bewolking en later kan het vooral in het westen ook gaan regenen.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 Somehow I'm drawn to danger and have been all of my life. It feels my divided, halfway between wrong and right. I Straight up of me. I don't need no explanation. It's nothing more than what you see. My heart still feels divided halfway between wrong and a silly face Wisdom.